Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Tijdens de jaarwisseling is er veel vuurwerk afgestoken en feest gevierd... maar de hulpdiensten hadden het ook weer druk. Oogartsen spreken van een ouderwetse horrornacht... met een vergelijkbaar aantal slachtoffers als voor de coronapandemie. Tot nu toe zijn er in het oogziekenhuis in Rotterdam... 12 slachtoffers met oogletsel binnengebracht. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op. Ook in het Haaglanden Medisch Centrum is het weer net zo druk met vuurwerkslachtoffers als voor de coronaperiode. De afgelopen nacht zijn in verschillende steden auto's in brand gestoken... en in Veghel vloog een leegstaand kerkgebouw in brand. Waarschijnlijk door vuurwerk. De brandweer heeft het monumentale pand gecontroleerd laten uitbranden. Vanwege de harde wind bestond de angst dat het vuur zou overslaan naar gebouwen in de buurt... maar de brandweer wist dat te voorkomen. In de grote steden zijn vele tientallen mensen opgepakt. In Amsterdam onder meer omdat ze vuurwerk afstaken... en met zwaar vuurwerk gooiden naar omstanders en agenten. Volgens de politie zijn er geen agenten gewond geraakt. Ook waren er andere ongeregeldheden zoals vechtpartijen. In onder meer Haarlem, Rotterdam, Schiedam en Nijmegen gold een afsteekverbod. Maar ook daar ging er veel vuurwerk de lucht in. De politie handhaafde ook nauwelijks op het verbod. In Zuid-Afrika is een Nederlandse man om het leven gekomen bij een kitesurfongeluk. Hij werd tijdens het kitesurfen door de wind meegesleurd van de zee naar het strand van Muizenberg bij Kaapstad. De man van 33 raakte zwaar gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De Nederlander woonde in Kenia en was eigenaar van een reisbureau. Het weer vannacht bewolkt en overwegend droog bij een graad of 11. Ook neemt de harde wind iets af. De nieuwjaarsdag begint grijs, maar vaak wel droog. Vanaf de middag meer regen.